Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij rellen in een voetbalstadion in Indonesië zijn 129 supporters om het leven gekomen. De gevechten braken uit na afloop van een wedstrijd in de Indonesische voetbalcompetitie in de stad Malang op Java. Supporters van de verliezende club stormden na het eindsignaal het veld op. De politie greep in en vuurde traangasgranaten af. Duizenden supporters kregen daardoor ademhalingsproblemen. Ook werden mensen onder de voet gelopen. De Indonesische Voetbalbond doet onderzoek naar de rellen en heeft de competitie een week stilgelegd. Een storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport is nog niet opgelost... en zal ook voor vandaag nog problemen geven. De luchthaven zegt te werken aan een noodsysteem, maar dat is er nog niet. De storing in het bagagesysteem ontstond gistermiddag. Passagiers moesten daardoor langer wachten om uit te kunnen stappen. En ook zijn er volgens Omroep Brabant tientallen reizigers gestrand. De Amerikaanse president Biden bezoekt komende week het door orkanen getroffen Puerto Rico en Florida. Woensdag trok orkaan Ian over Florida en richtte daar een spoor van vernieling aan. Volgens Amerikaanse media kwamen 66 mensen om het leven. Miljoenen mensen zitten daar nog altijd zonder stroom. Anderhalve week eerder trok orkaan Fiona over het Caribische eiland Puerto Rico, dat bij de VS hoort. President Biden en zijn vrouw vliegen maandag naar Puerto Rico. Woensdag rijden ze door naar Florida. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep om te stoppen. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de PvdA-fractie veel pijn doet. Ariep maakte haar vertrek bekend in een verklaring op Twitter. Daarin spreekt ze van aanvallen op mijn waardigheid. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer... een onderzoek naar Ariep wil doen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het weer geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 langzaam rijdend verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam... tussen Baren en Blarikum 5 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Why don't we call it love? Every one of us must lend a hand. And let Let there be. And let there be no sorrow. Let there be. falling down besluiten in je bed. Nooit zo lang geen weg lang niet in de spiegel gekeken.